Door Almegens met het NOS-journaal. In Mierlo zijn op de oorlogsbegraafplaats graven en muren beklad. In de kapel is op een muur een hakenkruis geschilderd. En op de buitenmuur van de begraafplaats staat in grote zwarte letters in het Engels MH17 Leugen geschreven. Rond deze tijd wordt er uitgebreid stilgestaan bij de bevrijding van Brabant 75 jaar geleden. Op de begraafplaats in Mierlo liggen veel militairen die in Brabant sneuvelden bij de operatie Market Garden. Het tennistoernooi van Hongkong gaat niet door. Het zou 5 oktober beginnen, maar is door de organisatie van de WTA-kalender gehaald... vanwege de politieke onrust in Hongkong. Dan nemen de protesten tegen de Chinese overheid de laatste weken steeds meer toe. Eerder deze week keerden duizenden voetbalsupporters hun rug naar het veld... vlak voor het begin van de wedstrijd Hongkong-Iran... toen het volkslied van China te horen was. Tijdens de wedstrijd klonken er spreekkoren... waarin werd opgeroepen tot vrijheid en onafhankelijkheid. Bij een ongeluk op de A73 in Noord-Limburg zijn twee mensen omgekomen. Drie mensen zijn gewond. Ter hoogte van Belveld raakte even na acht uur vanochtend een personenbusje van de weg... en botste tegen een paal. Gisteravond vielen er twee doden bij een verkeersongeluk in Stadskanaal. Daar reed een auto tegen een boom. Twee mannen van 23 kwamen om het leven. Twee andere inzittenden, een jongen van 17 en een man van 21, raakten zwaar gewond. In de Indiase stad Bhopal zijn twaalf mensen verdronken tijdens een religieuze ceremonie. De boot, waarin tussen de 20 en 25 mensen zaten, sloeg om toen er een beeld van een hindoe-god zou worden ondergedompeld. Vijf mensen konden worden gered uit het water. En in elk geval één persoon wordt nog vermist. Het weer. Vanochtend trekt de regen langzaam naar het zuidoosten weg. Geleidelijk breekt de zon door. Een graad of 19 wordt het vandaag. Het weekend verloopt droog met geregeld zon. Morgen is het 19 tot 22 graden.